Moutscheurs met het NOS Journaal. Oranje heeft de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Wit-Rusland met 3-1 gewonnen. Maar het WK is ver weg. Nederland heeft nog maar een minieme kans om de play-offs te halen. In de eerste helft scoorde Prupper 1-0. Robben maakte er na rust 2-1 van door een strafschop te benutten... waarna Depay een vrije trap binnenschoot. Eerder op de avond wonnen de Zweden in dezelfde groep met maar liefst 8-0 van Luxemburg. Nederland speelt de laatste groepswedstrijd tegen Zweden... en moet met een groot verschil winnen om op doelsaldo de play-offs te halen. De gemeente Breda wil graag meedoen aan de proef met legale wietteelt. Eerder vanavond lekte via RTL Nieuws uit dat het nieuwe kabinet met legale wiet wil experimenteren. De wiet wordt geteeld door één organisatie met een vergunning en mag verkocht worden door zes tot tien gemeenten. De proef moet duidelijk maken of de criminaliteit door de legale wietteelt afneemt. Burgemeester De van Breda is een van de voorvechters van legale wietteelt. Hij gaat zijn gemeente zeker aanmelden. In Saoedi-Arabië heeft een gewapende man twee bewakers van het Koninklijk Paleis in Jeddah doodgeschoten. De aanvaller reed in een auto tot aan de poort en opende het vuur. Hij verwonde nog drie andere bewakers voordat hij werd doodgeschoten. De koning was niet aanwezig op het moment van de aanval. De man van 28 had geen connectie met extremistische groeperingen en ook geen strafblad. Zijn motief is onduidelijk. ICT-bedrijf Capgemini moet de Sociale Verzekeringsbank 21 miljoen euro betalen... na het geschil over een mislukt ICT-project. Dat heeft het Nederlands Arbitrage Instituut besloten. Het project had te maken met de verwerking van onder meer de AOW en kinderbijslag... Toen dat in 2014 tot mislukken gedoemd bleek... werden de SWB en het ICT-bedrijf het niet eens over de beëindiging van het contract.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 coming forward. She don't wanna let you in. Drop dropped it back to the floor. asking what's happening. It's getting late now, hey now. Enough of the arguments. She sips the poker cola She can't tell the difference yet. Oh, oh, oh. sips of Coca-Cola. She got a different type. She got a different type. <laughs> I'm Chiavistelli. My house is your house, and your house is mine, And this is my house. I Thank you. This is house. This is house.